Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn explosies gehoord in de buurt van de stad Lviv. Vanochtend vroeg ging in die Oekraïnse stad het luchtalarm af. Onze correspondent Kiesja Hekster weet meer. Er wordt gemeld dat er inderdaad drie of vier kruisraketten zijn ingeslagen. Dat heeft veel mensen nu opnieuw enorme schrik aangejaagd. spraken net mensen die zeggen dat geweld komt steeds dichterbij. Nu op zo'n zes kilometer van het centrum. En dat is natuurlijk heel eh, angstaanjagend. Het lijkt erop dat de explosies in de buurt van het vliegveld waren. Volgens de burgemeester van de VIF is de luchthaven zelf niet vernield... maar gaat het om een gebouw waar vliegtuigen worden onderhouden. In de hoofdstad Kiev is vanochtend een raket terechtgekomen op een appartementencomplex. Daarbij zou één iemand zijn omgekomen. Twaalf mensen konden worden gered. Ook studenten zouden extra geld moeten krijgen om hun energierekening te kunnen betalen. Huishoudens met een laag inkomen kunnen tot 800 euro krijgen, maar studenten vallen buiten die maatregel is de studentenvakbond boos over. Ze krijgen zelf ook te maken met de hoge prijzen. Bij mij alleen al in het huis. Ik woon met eh, in totaal acht mensen. Wij moeten aan het eind van het jaar meer dan 2000 euro bijbetalen. Het kabinet zegt dat het te ingewikkeld is om één compensatieregel voor alle studenten te hebben dat die in veel verschillende woonvormen wonen... en energie soms via de servicekosten via een huisbaas worden betaald. Dat is natuurlijk geen reden om studenten niet te compenseren. En wat het kabinet nu doet is het overlaten aan gemeenten... maar die hebben sowieso al weinig geld. Dus wij zijn gewoon heel erg bang dat studenten uiteindelijk niks krijgen. En zich dan maar nog meer in de schulden moeten steken. En Feyenoord is door naar de kwartfinales van de Conference League. Zo klonk de 1-0 tegen Partizan Belgrado gisteravond bij de regionale omroep Rijnmond. En nu ja! zelfs 3-1. Ook PSV is door naar de Conference League kwartfinales. Het werd 4-0 tegen FC Kopenhagen. Voor AZ en Vitesse zit de Europese droom erop. Die clubs zijn uitgeschakeld. Het weer dan nog, volop zon vandaag met af en toe stapelwolken. Het wordt een graad of 14. Het weekend veel zon, maar ook veel wind. Dus het voelt wat frisser. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan inmiddels bijna overal prima doorrijden... maar er staat nog één file die nog best wel veel vertraging veroorzaakt.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 I don't like bad. I don't go find your trouble. I don't like a salad. So far my money the double. As my money they pile up, oh, they make me happy, oh, happy. Oh. As my money they pile up, oh, they sweet my butt, oh, butt, not the finish. We could try to enjoy. But I not the finish. Oh, we could try to enjoy. Sekata kata ururu not the finish. Eh. We could try to enjoy. Problem not the finish. Eh. So we could try to enjoy. Uh-huh.